Zes Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de buurt van de Spaanse stad Murcia zijn bij een busongeluk zeker 12 mensen omgekomen. 38 inzittenden raakten gewond. In de bus zaten 50 jongeren die op weg naar huis waren na een religieuze excursie in Madrid. De buschauffeur verloor de macht over het stuur en het voertuig stortte 15 meter naar beneden. Berlijn viert vandaag de val van de muur, precies 25 jaar geleden, met een groot volksfeest bij de Brandenburger Tor. De stad herdenkt hoe op 9 november 1989 de grens tussen Oost- en West-Duitsland openging na een vreedzame revolutie. Duizenden Oost-Berlijners werden enthousiast ontvangen door West-Berlijners aan de andere kant van de muur. Hoogtepunt van het feest is het laten opstijgen van 8000 lichtgevende ballonnen. Die vormen sinds gisteren een lange lichtgrens van 15 kilometer op de plek waar vroeger de betonnen muur stond. De president van Guatemala heeft zijn excuses aangeboden aan een inheemse stam voor de bouw van een grote waterkrachtcentrale tijdens de burgeroorlog in de jaren 80. De toenmalige machthebbers dwongen leden van de stam te verhuizen en dat ging met veel geweld gepaard. President Molina vroeg om vergiffenis voor het schenden van de mensenrechten. Hij deed dat op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de stam. De regering trekt 153 miljoen dollar uit om de getroffen gemeenschappen te compenseren. De Georgische pianiste Mariam Batsashvili heeft het tiende Frans Liszt concours gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Joop Daalmeijer gisteravond bekend tijdens de slotavond van het concours in Utrecht. De winnares krijgt 20.000 euro. Pieter Kleimo uit de VS werd tweede, de Nederlander Meng Han derde. Hij nam ook de publieksprijs mee naar huis. In Tivoli-Vredenburg speelden de finalisten samen met het Radio Philharmonisch Orkest werken van Liszt. Koningin Maxima was ook bij de galaavond aanwezig. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe zon. Later op de dag kans op lichte regen bij zo'n 12 graden.